Dat is een meter waarop energiebedrijven van afstand het verbruik van huishoudens kunnen aflezen. Een eerder wetsvoorstel werd tegengehouden door de Eerste Kamer. Er werd gevreesd dat de meter inbreuk zou maken op de privacy. Omdat energiebedrijven bijna onbeperkt achter de voordeur zouden kunnen meekijken. Minister Van der Hoeven heeft aan het tv-programma Kassa laten weten dat ze een nieuw wetsvoorstel klaar heeft. Daarin staat dat de meter in principe zes keer per jaar wordt uitgelezen. Verder mogen consumenten installatie van de slimme energiemeter weigeren. Van der Hoeven stuurt het nieuwe voorstel de komende week naar de Tweede Kamer. In IJsland blijft de internationale luchthaven van Reykjavik zeker tot dinsdag gesloten. Dat hebben de luchtvaartautoriteiten op het eiland gezegd. Boven het zuidelijk deel van het eiland kan niet worden gevlogen vanwege de aswolk die is ontstaan door de vulkaanuitbarsting. Het as uit de gletsjervulkaan waarde bijna een week lang richting Europees vasteland. Maar sinds enkele dagen is de wind gedraaid en waait de wolk over delen van IJsland. Een deel van het internationale vliegverkeer wordt omgeleid naar een vliegveld in het noorden van IJsland. Armenië heeft de massamoord van 1915 herdacht. In dat jaar deporteerden de Turken de Armeense bevolking van Oost-Turkije. Daarbij kwamen honderdduizenden mensen om het leven. De Armeense president legde bloemen bij een monument voor de slachtoffers. En hij bedankte de vele landen die de massamoord inmiddels als genocide bestempelen. Turkije wijst die benaming af. In oktober leken Turkije en Armenië het eens over toenadering. Maar de onderhandelingen zijn inmiddels weer opgeschort. Ook in Nederland werd de massamoord herdacht. In Assen, Almelo en Amsterdam waren herdenkingen en kerkdiensten. Het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking en minima rond 5 graden.